Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Queen Elizabeth wordt geëerd. Het luidde 96 keer een uurtje geleden, zo vaak als de Queen oud werd. En rond deze tijd klinken er overal saluutschoten, weer 96. Er worden nu hele draaiboeken in gang gezet voor de komende dagen, vertelt correspondent Fleur Lounsbach Het heet London Bridge, dat is het protocol voor alle tradities, de ceremonies, alles wat we gaan zien in de komende dagen. Daar is nog Operation Unicorn bijgekomen, omdat ze is komen te overlijden in Schotland. Um, Prins Charles, nu koning Charles, is onderweg nu naar Londen. Hij zal vanavond eh, het land toespreken. De nieuwe koning Charles is inmiddels vertrokken uit het kasteel Balmoral in Schotland... waar de koningin overleed en hij is onderweg naar de premier in Londen. Pakistan heeft zo'n 30 miljard euro nodig om de schade van de overstromingen te herstellen. Dat zegt VN-chef Guterres, die naar Pakistan is gereisd om de schade te bekijken. Sinds juni zijn er overstromingen. Een groot deel van het land staat onder water. Minister Schouten voor Armoedebeleid zegt dat mensen deze winter niet in de kou moeten zitten. Ze praat vanmiddag samen met energieminister Jette met energiebedrijven... om te voorkomen dat mensen worden afgesloten van energie... als ze hun rekening niet kunnen betalen. Door de hoge energieprijzen dreigen massale afsluitingen. En een gemiddelde dag in de zomer bij de ANWB Alarmcentrale. ANWB Alarmcentrale afdeling Logistiek. Dobrodan. Ja sam zoveel eh, eh, met ANWB Ogelandske. Ja, buongiorno. Ciao Robin Peril, ANWB Hollandaise, Touring Club. Nou, het was een zeer drukke zomer, zegt de ANWB nu. Mensen gingen er massaal met de auto op uit en dat merkten ze. Het aantal pechmeldingen steeg met 20% ten opzichte van voor corona waren vooral problemen met het starten van de auto en vragen over brandende controlelampjes. Het weer nog op veel plekken regenachtig. Ook kans op onweer. Het is 20 graden. Ook morgen buien en het blijft rond de 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Landsmeer en de Continental 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging.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 There are lonely woods we go down following the feelings. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. Yeah, waving all the stars from all the battles that I fought.